uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Rapport over de banden van Donald Trump met Rusland. Het bedrijf XBT Webzilla zou de Russische geheime diensten hebben geholpen... bij het hacken van de Amerikaanse Democratische Partij. Volgens de Volkskrant is Webzilla een hosting provider... met een bezoekadres in Haarlem. Het bedrijf is onderdeel van XBT Holding, dat wereldwijd opereert... De Volkskrant deed onderzoek naar Webzilla in samenwerking met de Amerikaanse journalist die het rapport over Trump in handen had. Volgens de krant is er geen bevestiging te krijgen dat het Nederlandse bedrijf heeft meegewerkt aan de Russische hacks. De aankomende Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tillerson vindt dat de sancties tegen Rusland voorlopig moeten blijven. Tijdens een hoorzitting in de Senaat kreeg Tillerson vrijwel alleen vragen over Rusland. Als topman van oliebedrijf ExxonMobil was hij juist tegen de economische sancties. Op de hoorzitting zei hij dat hij begrijpt dat NAVO-partners verontrust zijn over Russische agressie. Twee artsen van de intensive care afdeling van het Rotterdamse Maasstadziekenhuis zijn op non-actief gezet. Door een ruzie konden ze niet meer samenwerken, meldt RTV Rijnmond. De directie van het ziekenhuis probeert met de twee specialisten een oplossing te vinden... Tot die er is, wordt hun werk overgenomen door andere artsen. Volgens het Ziekenhuis heeft de zorg niet onder de ruzie geleden. Particuliere houtzagers mogen voorlopig geen bomen meer kappen in de bossen van Staatsbosbeheer, meldt RTV Drenthe. Dat is besloten omdat er ongelukken zijn gebeurd. Zo viel er eind vorige week bij het zagen in Emmen een boom op twee mannen. Eén van hen overleefde dat niet. Staatsbosbeheer onderzoekt hoe dat kon gebeuren. Het weer, de wind neemt af en de temperatuur blijft vannacht ruim boven nul.